Jonge meisjes, aanhoor nu mijn klachten. Luister naar het verhaal van mijn smart. Ik wil alles naar de pijn in mijn hart. Sinds de dag dat de dood mij beroofde van mijn liefde, de bloem van mijn jeugd, van de trouw die hij mij vast beloofde. eenzaamheid mijn grootste deugd. Was met Pasen dat we zouden trouwen, maar het lot heeft mijn vreugde verstoord. Hij was juist 33 geworden. am kruis